Mark Visser met het NOS-journaal. De files op de A50 zijn zo goed als opgelost. Het was een spek glad doordat de sneeuw van eerder op de avond was ingereden... en daarna was vastgevroren. De hulpdiensten gingen langs auto's om te kijken of de inzittenden hulp nodig hadden. Sommige mensen stonden al zo lang dat hun brandstof op was geraakt. Bergers werden ingezet om auto's en vrachtwagens weg te slepen. In het hele land is er vanochtend opnieuw kans op sneeuw. De Verkeersinformatiedienst verwacht dan ook een zware ochtendspits. In het noorden van Cameroen hebben strijders van Boko Haram zeker 70 mensen gedood. Ze vielen de plaats Fotokol binnen aan de grens met Nigeria. De aanval lijkt een wraakactie voor de aanval van het Tsadistische leger gisteren op Boko Haram. Daarbij werden in Gambaru zeker 200 strijders van Boko Haram gedood. Gambaru ligt vlak naast Fotokol, maar dan aan de andere kant van de grensrivier. Het leger is in die regio bezig met een offensief tegen de Soenitische terreurgroep. Boko Haram wil in het noordoosten van Nigeria en in delen van Cameroen en Tjaad een kalifaat stichten. De Europese Centrale Bank draait de duimschroeven bij Griekenland aan. In de vergadering is besloten dat Griekse staats- en bankobligaties niet meer als onderpand worden geaccepteerd. Het wordt nu vrijwel onmogelijk voor de Grieken om geld te lenen in Frankfurt. De ECB neemt het besluit omdat het land niet langer voldoet aan de voorwaarden van het Europese schuldenprogramma. De ECB acht het onwaarschijnlijk dat Griekenland en de eurozone snel afspraken kunnen maken over het aflossen van de staatsschuld. Maatregel geldt vanaf volgende week woensdag.